Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De voormalige rechters Kalpfleisje en Westenberg... zijn door de rechtbank van Utrecht vrijgesproken van mijneet. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De twee hadden tijdens getuigenverhoren over de Chipsol-zaak... onder Ede ontkend dat ze bevriend waren. Volgens het OM was dit mijneet. De Chipsol-zaak draaide om onroerend goed op Schiphol... Ondernemer Jan Poot beweerde dat Kalpfleisch bevriend was met de tegenpartij... en regelde dat een proces bij de rechtbank werd behandeld door Westenberg. De zaak werd vervolgens verloren door Poot. Het kabinet wil alle bezuinigingen die 50 miljoen euro of meer opleveren... al in het eerste jaar voorleggen aan de Tweede Kamer. Vicepremier Ascher zei na de ministerraad dat het kabinet tempo wil maken. Volgende week presenteert het kabinet een lijst met wetsvoorstellen van het vorige kabinet... die worden ingetrokken. Een basisschoolleraar uit Wiegen staat terecht voor ontucht met twaalf minderjarige meisjes. Zeven van hen zijn door hem gefilmd. Het Openbaar Ministerie bestempelt de opnames als kinderporno... en denkt dat het beeldmateriaal ook is verspreid. De 43-jarige man gaf les op drie basisscholen in Druten en omgeving. Hij werd eind april op non-actief gesteld en zit sindsdien vast... Het kabinet steunt het plan om de minimumleeftijd voor het kopen van sigaretten en cheque te verhogen naar 18 jaar. Volgens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is iedereen in de ministerraad enthousiast over het plan. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar tabak kopen. De staatssecretaris denkt dat hij scholen en ouders helpt in hun pogingen kinderen van het roken af te houden. In het Markermeer is een illegaal visnet van 1300 meter gevonden. Het net werd gebruikt om te vissen op snoekbaars. Het is niet duidelijk wie het net heeft geplaatst. Het werd gevonden door inspecteurs van de provincie Flevoland en de Voedsel- en Warenautoriteit. Het weer. Vanuit het westen wordt het droger. Het is 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en smiddags regen.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 Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij de Alfred Rode Reis 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt plein 4 kilometer. Richting Hoek van Holland staat daar 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alfred Den Dolder 3.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 Iedere vrijdag tussen drie en vijf komen de 40 beste platen van Europa voorbij hier op CFM Zandvoort. Dat doen we alweer in de 22e jaargang, aflevering 47 van 23 november 2012. In de lijst deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En deze week is niet gehaald door Alanis Morissette en Guardian na 17 weken uit de lijst. Michel Kiwanaka en Bones na 11 weken. En Sam en de Womp en Bom Bom na 8 weken alweer uit de lijst verdwenen. Een goede week is voor Tom Odol. Another Love gaat 8 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. Een slechte week voor de mannen van Coldplay. Hurts Like Heaven zakt er namelijk 11 en is daarmee de snelste daler. 18 weken geleden kwamen ze erin. Vin en Sam Knight En daarmee zijn zij nu het langst genoteerd van allemaal. Ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Ze komen er zo aan op plek 37. 40 is je voor Usher en Dive zakkend van 37 naar 40. Zak het van 36 naar 39 gaat Nio, Let Me Love You. En op 38 komen we dan bij de eerste binnenkomer van vandaag. In dagelijks leven heet Sepp Focus Nick Douwman. En ondanks deze Nederlandse naam is het toch echt een Brit.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 en bevat een overheerlijke opbouw naar een knallend refrein... zoals de mensen zeggen die er verstand van hebben. Ondertussen al nummer 12 in Groot-Brittannië. En het kan ook niet anders dan dat deze plaat overkomt naar Europa. Subfocus en Airplanes, Tidal Wave, nieuw binnen op 38. You believe the most amazing things that can come from some terrible. geleden, 18 weken geleden kwamen ze de lijst in. Fun en Some Night. En nu in de 18e week zakken ze wel een stukje weer. Van 33 zakken ze namelijk naar 37. Maar neemt niet weg dat ze natuurlijk met 18 weken het langst genoteerd zijn van allemaal. Subfocus en Alpines, daarvoor Tidal Wave nieuw binnen op 38. En op 36 vinden we een zeer succesvolle carrière start van de dame Misha B. Want na haar deelname aan de Britse X-Factor bracht ze deze zomer haar single Home Run uit nummer wist een verdienstelijke 11e positie te behalen in de Britse charge. succes doet haar flangen naar meer. Na plekje te hebben machtig in het voorprogramma van Tour van Nicky Minaj dit jaar brengt ze haar nieuwe single uit Do You Think Of Me. Do You Think Of Me is een compleet ander nummer dan Home Run. Op zijn eigen manier ook wel weer aangenaam om naar te luisteren. Het tempo wordt een tandje omlaag geschroefd door de meer dan voldoende ruimte ontstaat voor Misha's succesvolle vocalen. Deze worden nog een keer extra geaccentueerd door de sterke bas in de refreinen in de breakdown. Die het nummer een erg aangekleed gevoel gaan geven. Volgens Misha B. zelf gaat het nummer over haar biologische moeder... zonder wie ze moest opgroeien bij haar tante. Een gevoelige boodschap in deze prachtige, mooie, voor de rest ook wel vrolijke plaat. Misha B. komt deze week binnen in de lijst van Europa. En zij doet dat op plek 36. I'm living by the telephone. You never call back. Why don't you call back? I'm crying waterfalls. Gotta believe that. Why don't you call en Do You Think of Me? Onderaan de lijst vinden we deze week Usher en Dive. Hij zakt in zijn 13e week van de 37 naar 40. New Let Me Love You In Turn You Learn To Love Yourself zakt in de 15e week van 36 naar 39. Subfocus en Alpines Tidal Wave komt nu binnen op 38. 37 voor Fun and Some Nights 18 weken genoteerd. Misha B, Do You Think Of Me, staat 36. Hij komt binnen op 36. Dat was natuurlijk een nieuw binnen in de lijst. 35 is voor Delta Goodrum Dancing With A Broken Heart... in de 14e week zakkend van 32 naar 35. Asaf dan The One Day Reckoning Song... in de 13e week zakkend van 26 naar 34. En wereldberoemd werden de vijf jongens van de Britse boyband The Wanted... met de tot nog toe niet overtroffen Glad You Came. De single was dat van het tweede studioalbum Battleground... dat vorig jaar verscheen. Begin dit jaar kreeg de band ook voet aan grond in de States... en dat alles door een EP uit te brengen waarop al hun hits stonden. En daarbij hoort natuurlijk ook het 'Change the Sun... dat in Europa wist uit te groeien tot een klein zomerhitje. Het was tijd voor een nieuwe plaats, vonden de mannen. Als derde plaat brachten ze uit I Found You. En bij het horen van de eerste paar tonen vreesde ik dat I Found You... slechts een zwakke replica zou zijn van Glad You Came... daar er precies dezelfde akkoorden te bespeuren valt... Want dat schakelt voor deze track ook weer eh, Steve Mac in de brein achter eerder genoemde hitsingle. En toch blijkt iPhone 2 na eventjes luisteren wel degelijk wat anders dan we tot nu toe van deze band gehoord hebben. In het refrein zetten de heren hun uh, volzet stem op. Dat pakt eigenlijk nog helemaal niet zo verkeerd uit. Ook de teksten, hoewel weer zwaar romantisch getint natuurlijk, is het wat ernstiger van toon dan op een eerder materiaal van deze boyband. Wel valt deze track weer gewoon in het rijtje van dancepop georiënteerde tracks. Er is wel wat sporen ook van de jaren 70 disco te vinden zijn in de plaats van The Wanted, I Found You. En die kwam binnen op 33. Om de lijst nog wel even af te maken, 32 is voor David Guetta Sia de She-Wolf Falling Into Pieces. Zak van 23 naar die 32 plek. Een slechte week was het voor Coldplay. Want Hurts Like Heaven zak van 20 naar 31 in de 12e week. Dit dus 33, The Wanted. I Found You. She wants me to come over uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee onze top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webklik.nl It was you. twee van de drie platen die vorige week eh, nieuw binnenkwamen. Delta Goodrum, Wish You Were Here in haar tweede week omhoog van 34 naar 30. En Lana Del Rey en haar Kula in de tweede week omhoog van 35 naar 29.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 You may not trust the promises of the change I'll show. But I'd be yours if you'd be mine. Refusing Me, de dame staat ondertussen 7 weken in de lijst. Gaat weer een plekje omhoog van 27 naar 26. En daarvoor op 27 drie plaatsen is voor Mumford Sons, The Lover of the Light. Leona Lewis, Childish Gambino. In de derde week in hun single Trouble. Op nummer 25. trust your heart like only fools do. Go on, let it bleed. You smoked ten, now it's twenty. But you wish you never met me.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 En ook voor de One Republic Feel Again is het flink over. Die zakken namelijk van 14 naar 23. De plaat die het wel goed doet die is van Passenger. Vorige week binnen op 31. Nu omhoog naar 22. De prachtige plaat Let It Go.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 Anything Could Happen. Vorige week nog 28, deze week naar 21. Kijken wij nog eens achterom naar Delta Goodrun. Wish You Were Here. Na nou, tweede week omhoog van 34 naar 30. Lana Del Rey en Cola ook twee weken in de lijst. Ging van 35 naar 29. Cash Cash, Michael Jackson zakken 10 plaatsen in de 11e week naar 28. De Manfreds en Zans Lover of the Light. In de derde week gaan zij omhoog van 30 naar 27. Ze duwen daarmee Lorraine, My Heart is Refusing Me... weer een plekje omhoog naar 26 in haar zevende week. Liana Lewis, Trouble in haar derde week omhoog van 29 naar 25. Van 17 zak het naar 24 in de 12 week Gay Sebastian, Lupo Fiasco en de Bellscars. De One Republic, Phil Again in de 11 week zak het van 14 naar 23. Passenger Let It Go, vorige week binnen op 31, nu omhoog naar 22. Net dus op 21, 7 plaatsen winst voor Andy Golding. Anything Could Happen en dat alles in haar vierde week. Christina Aguilera heeft ook een slechte week met Your Body, want daar staat ze nu 10 weken mee in de lijst. Vorige week stond ze er ook mee eh, op nummer 10, maar deze week alweer op nummer 20. Dus 10 plaatsen verlies voor deze dame. Sweet Nothing is de plaats van Calvin Harris en Florence Wells. Plaats het ondertussen 5 weken in de lijst, gaat omhoog van 25 naar 19.